Jelle Visser met het NOS-journaal. Het kabinet is niet van plan om mondkapjes verplicht te stellen in kerken, moskeeën en synagogen. Dat heeft minister Grapperhaus van Justitie gezegd op vragen uit de Tweede Kamer. Vanaf 1 december zijn mondkapjes verplicht in theaters, bibliotheken en bioscopen, maar niet in religieuze gebouwen. Volgens GroenLinks, SP en D66 is dat niet goed voor het draagvlak van mondkapjes in de samenleving. Volgens Grapperhaus zijn mondkapjes in kantoren en clubgebouwen ook niet verplicht... en vallen kerken en andere gebouwen daar ook onder. Opnieuw is een partijprominent van Forum voor Democratie opgestapt. Senator Paul Cliteur houdt er met onmiddellijke ingang mee op. In een verklaring zegt hij dat hij de motivatie niet meer kan opbrengen om door te gaan. Hij blijft wel lid van de partij. Paul Cliteur wordt gezien als mentor van Thierry Baudet. Die trok zich terug als partijvoorzitter en lijsttrekker... na ophef over de jongerenbeweging van Forum. Vanmiddag liet Tweede Kamerlid Theo Hiddema al weten dat hij per direct vertrekt. Joe Biden heeft als eerste kandidaat in de geschiedenis van de Amerikaanse presidentsverkiezingen meer dan 80 miljoen stemmen gekregen. Biden kreeg 51% van de popular vote tegen 47% voor president Trump. Met een kleine 74 miljoen stemmen noteerde Trump ook een record, maar dan voor een verliezend kandidaat. Er worden nog altijd stemmen geteld in de VS. Biden is ook in Pennsylvania en Nevada officieel tot winnaar uitgeroepen. De vreugdevuren op de stranden van Scheveningen en Duindorp gaan ook de komende jaarwisseling niet door. Oorzaak is de aanhoudende coronacrisis. De Haagse burgemeester Van Zanen heeft de boodschap overgebracht aan de bouwers van de vuren. De afgelopen maanden schreef Van Zaan aan de gemeenteraad dat de organisatie dit keer goed zijn best deed om het benodigde papierwerk te regelen. Maar nu de daling van het aantal coronabesmettingen stagneert, komt er toch geen toestemming. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Plaatselijk koelt het af tot dicht bij nul. Morgen zon en wolkenvelden. En tot de avond is het droog. Het wordt morgen ongeveer 9 graden.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 And every weekend, my shorty coming over. Shorty can fit, she like flashing over. She ain't driving no Camry, she pulling in a Rover. With her hair so curly, I like she said, What you know about us? I tell you everything. I got what you need. Woke up in the store and get what you want. Get it. You get what you please. We bout to get it on. Take off them drawers. It's just you and me be I'm about to go wrong. Cause I like what I see. Look, baby, I said I ain't gon' front. You got my heart beating so fast, and words I can't pronounce. And I be getting the chills every time I feel your touch. I be looking at the top, and girl, it's only us. All I need is your choice. And girl, I told you once, don't make me tell you twice. I know you see this print through my pants that I know you like. And your ass be looking so fat when it be in them tights. And I'm going straight to the top, so hope you ain't afraid of heights. You always keep me right. For a fact, we never left. Through all the trials and tribulations, always had my best. So here's 5500, go and get your rest. Stop rubbing on your butt, start kissing on your neck. Hey, better about it. Niggas know I had to swing, I had to make a play. I had to apply the pressure, cause you my hidden treasure. I think I'm falling in love. She said, What you know about love? I tell you everything. I got what you need. Woke up in the store and get what you want. Go get it. You get what you please. We bout to get it on. Take off them drawers. It's just you and me. You know what I be on about to go broke. Cause I like what I see. really going It's not the way you walk, and it ain't the way you talk.